Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De actiegroep Viruswaanzin wil zondag opnieuw op het Malieveld in Den Haag demonstreren tegen de coronamaatregelen. Afgelopen zondag was er ook een demonstratie tegen de beperkingen. Die eindigde in 400 arrestaties. Viruswaanzin wil een einde aan de verplichte anderhalve meter afstand... en andere vrijheidsbeperkende maatregelen. Verder verzet de groep zich tegen de coronaspoedwet die het kabinet voorbereidt. Viruswaanzin heeft ook een kort geding aangespannen tegen de overheid. Die zaak ligt even stil omdat de groep een andere rechter eist. In het Eindhovense stadsdeel Tongeren geldt tot 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod. De gemeente is bang voor rellen die jongeren op sociale media hadden aangekondigd. Er zijn vijf jongeren met bivakmutsen opgepakt. Dinsdagavond waren er nog rellen in Helmond. Tientallen jongeren gooiden met stenen en staken vuurwerk af kabinet houdt komende ochtend om 8 uur een persconferentie over het steunpakket voor KLM. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur geven een toelichting op de plannen om de vliegmaatschappij door de coronacrisis te helpen. Eerder werd al bekend dat het kabinet 2 tot 4 miljard euro wil uittrekken voor KLM. In ruil daarvoor zal de vliegmaatschappij flink moeten snijden in de kosten. Liverpool is voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland. De club van Jorginho Wijnaldum en Virgil van Dijk... kan zeven wedstrijden voor het einde van de competitie niet meer worden ingehaald... doordat Manchester City afgelopen avond met 2-1 verloor van Chelsea. Ook de Premier League heeft maanden stilgelegen vanwege de coronacrisis... maar werd vorige week woensdag weer opgepakt. Het weer nog. Vannacht wordt het niet veel kouder dan zo'n 18 graden.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 Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked, ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you when I show for it. S-D-A-Y-N-C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Stay tuned. back to hold y'all. And when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there waiting for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not.